18 jaar. Blauwe ogen, felblond haar. Ik zag haar voor de eerste keer. Haar vergeet ik nooit meer. Het gebeurde in een nachtcafé. Het was om een uur of twee. Toen ik zag dat ze binnenkwam, stond mijn hart was een nacht vol muziek en wijn. Het was te mooi, wilde mooi, wilde mooi, wilde mooi om waar te zijn. Oh, die nacht, die nacht, ja, het was als een droom voor mij. Het ging te snel, veel te snel, veel te snel, veel te snel voorbij. Want voor mij is het sprookje uit. muziek en wijn. Het was te mooi, veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi om waar te zijn. Oh, die nacht, die nacht, ja, het was als een droom voor mij. Het ging te snel nacht, die nacht was een nacht vol muziek en wijn. Het was te mooi, veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi om waar te zijn. Oh, die nacht, die nacht, ja, het was als een droom.